Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In de ochtendspits reden er morgen geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De NS zet bussen in. Het komt omdat de werkzaamheden rond Utrecht Centraal van dit weekend langer duren dan gepland. Er is meer tijd nodig om nieuwe seinen en wissels aan te sluiten. Met de werkzaamheden van dit weekend wil ProRail een einde maken aan de zogenoemde spaghetti van sporen. Voor het weekend lagen er nog 167 wissels, straks zijn dat er nog 59. Daardoor kunnen treinen sneller rijden en kunnen er ook meer treinen worden ingezet. Seksueel misbruik op internet, bijvoorbeeld het ongewenst verspreiden van naaktfoto's, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie Help Wanted. Daar kwamen vorig jaar ruim 1500 meldingen binnen. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2013 en 200 meer dan in 2014. Vooral het aantal meldingen van chantage nam toe. Ook gaat het steeds vaker om jonge slachtoffers. Vorig jaar ging het in bijna 30 gevallen om kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het echtpaar uit het Limburgse Helden, dat sinds 9 april werd vermist, is terecht. De vrouw Suzanne Bouten heeft zich gemeld bij een politiebureau in het Zuid-Spaanse Granada. Volgens de Nederlandse politie is ze daar opgevangen en zal ze worden verhoord. Waar het tweetal al die tijd is geweest en waarom ze zo lang niets van zich hebben laten horen, is nog niet bekend. En Kiki Bertens is in Parijs ook succesvol in het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson bereikte zij de kwartfinales van het dubbeltoernooi. Het Nederlands-Zweedse duo versloeg Venus en Serena Williams met 6-3, 6-3. Gisteren plaatste Bertens zich bij de laatste 16 van het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft er kans op regen, maar op veel plaatsen is het ook droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen veel bewolking, met in het oosten kans op wat zon. Er trekken ook opnieuw buien over het land, mogelijk met onweer. Smiddags wordt het 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.